Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd houdt de Oekraïense president Zelensky een toespraak bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij is net vertrokken bij de Eerste en Tweede Kamer waar hij ook al een speech hield. Dat was erg bijzonder, zegt dit CDA-Kamerlid. Het is eh, sowieso een onverwachts bezoek. We hoorden er eigenlijk pas gisteren eh, in de loop van de dag van. Eh, maar het was al een heel indrukwekkende toespraak. Sowieso indrukwekkend om natuurlijk ook in het echt te mogen ontmoeten. Ehm, en ook wel bijzonder dat hij dat hij Nederland uitkiest als, eh, eh, om daar zijn bezoek te brengen. Hij gaat natuurlijk niet heel vaak naar het buitenland toe. Later vandaag gaat Zelensky nog praten met premier Rutte en de premier van België. Bij een brand in Brno, een stad in Tsjechië, zijn acht mensen om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om daklozen. De brand ontstond in containers naast een appartementencomplex. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Twee Nederlanders zijn opgepakt voor een handeltje in gestolen bakfietsen. De vrouw uit Landgraaf en de man uit Geleen boden ze online aan. Maar Belgische kopers ontdekten al snel dat ze voor gestolen fietsen hadden betaald. Toen een nieuwe koper een bakfiets wilde kopen keek de politie mee... en bleek het opnieuw om een gestolen fiets te gaan. En in het Verenigd Koninkrijk kunnen ze niet wachten op komende zaterdag. Dan wordt koning Charles officieel gekroond als koning. De Britten zijn al volop bezig met de voorbereidingen en dat doen ze echt op zijn Brits. Met een bezoekje aan de nagelsalon en door een spraytent te laten zetten om er net wat zongebruinder uit te zien. I think it's incredible to be part of, you know, an historical moment. I literally am so excited. I've got a lovely navy blue dress, I've got matching shoes, I've booked a spray tan, I'm having my nails done, I've got a fascinator. Komende zaterdag is het dus zover. Om 12 uur begint de kroningsceremonie en dan kan het feest beginnen. Krijg je nog het weer? Het is lekker zonnig, maar er zijn ook wat wolkjes. Het blijft overal droog. In het noorden wordt het zo'n 18 graden en in het zuiden 23. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de snelwegen prima doorrijden momenteel. Alleen de N208 is dicht van Haarlem naar Sassenheim... tussen Lisse en Sassenheim Centrum. Het komt doordat er een kapotte bus is gestrand.